12 uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Honderdduizenden mondkapjes die door Nederland uit China zijn geïmporteerd... voldoen niet aan de veiligheidseisen. De mondkapjes worden gebruikt bij de behandeling van ernstig zieke coronapatiënten... en zijn al verdeeld over ziekenhuizen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn ze nog niet gebruikt. Een paar ziekenhuizen hebben de mondkapjes op eigen initiatief naar TNO gestuurd voor een keuring... en een deel is daar dus afgekeurd... Van de in totaal 1,3 miljoen mondkapjes voldoet bijna de helft niet aan de eisen. Het ministerie is een terugroepactie begonnen. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care... zijn er nog steeds genoeg bedden beschikbaar op de IC's in Nederlandse ziekenhuizen. Aan het begin van de avond lagen er zeker 905 coronapatiënten op de IC... en er zijn 925 bedden beschikbaar. Binnenkort wordt het aantal nog verder uitgebreid. Eerder vanavond werd bekend dat het Isala ziekenhuis in Zwolle... twee coronapatiënten naar Duitsland wil verplaatsen... om de verwachte piek van het aantal patiënten voor te zijn. In Noord-Ierland zijn sinds middernacht strengere anti-coronamaatregelen ingegaan... dan in de rest van het Verenigd Koninkrijk. Mensen moeten verplicht thuiswerken en mogen zonder goede reden niet meer hun huis uit. En bedrijven die de veiligheid van hun personeel niet kunnen garanderen... kunnen worden gesloten. Ook moeten bepaalde gebouwen dicht... Wie zich niet aan de regels houdt, kan boetes krijgen die oplopen tot 5000 pond. In een woning in Etteleur in Brabant zijn vier doden gevonden, vermoedelijk de bewoners. Volgens de politie is er mogelijk sprake van een misdrijf. Agenten vonden de slachtoffers aan het begin van de avond. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Het weer, vannacht in het noorden kans op neerslag. De temperatuur daalt vannacht naar 2 tot 4 graden. Later vandaag in het noorden en westen nog zon. In het oosten en zuidoosten kans op neerslag.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 Nah, nah, nah, nah. Shout Maya in the danger zone. Uh-huh. Just give me the ass, uh-huh. leave me alone. Uh-huh. Just do what I ask, or you can go home. Shorty getting fast with me, acting nasty and grown. She with everything she love, how I keep it gutter, licking a Mac lip gloss, smelling like cocoa butter. We in the corner where it's dark, like we close the shutter. Mommy thirsty and she want me to put it on her. And shorty started to moan. She acting like I'm moving, like she taking me home. Baby get horny only when she smell my cologne. Now she wildin' and she trying to sip up on my Patron. And sip on my Ciroc while I'm all in the zone. Shorty banging, looking like a young Nina Simone. I check it. See, my I already know how to act. Go ahead, open it up for me. Let me blow out your back, nigga. Tap six, tap six, tap six, tap six. Thank you. face. You gon' need a pair of shades, black on the glare, sparklers high in the air, just to be perfectly clear. We raise the bar we buy it, buy it. Bottles up, let's start a riot. 16. night. Thank you. Watch lines. Would you let me feed your soul? Cause you told me it has an appetite. And all the things we did and all the things that we've been through have pulled you closer. Cause all our future visions pulled us from the ground.